Uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In India zijn drie mannen opgepakt voor het doodschieten van een oud-politicus. Dit was live te zien op tv. De oud-politicus was samen met zijn broer zelf verdachte in een moordzaak. En terwijl ze onder politiebegeleiding ergens naartoe werden gebracht... schoten de mannen hem dood, vertelt verslaggever Davy Boerema. Zij worden de gevangenis uitgeleid. Je ziet een grote groep politiemensen om hen heen staan. Terwijl zij lopen geven zij interviews aan de Indiaanse eh, eh, media en beantwoorden vragen. Maar dan zie je van de rechterkant de hand van de dader met het pistool in het beeld komen. En hij komt zo dichtbij langs die politieagenten, zet het pistool tegen het hoofd van Atik en eh, vuurt. De broer van de oud-politicus werd ook doodgeschoten. De schutters zouden zich voor hebben gedaan als journalisten... zodat ze in de buurt konden komen. In de zee vlakbij Japan is een legerhelikopter teruggevonden... die begin deze maand neerstortte. Het wrak ligt op 100 meter diepte. Van de 10 inzittenden zijn vijf lichamen teruggevonden. Naar de vijf andere wordt nog gezocht. Er wordt nog onderzocht hoe de helikopter kon neerstorten. Vandalen hebben vannacht bij een hondenclub in Eindhoven alles kort en klein geslagen. Ze vernielden glazen windschermen en liepen over het dak. De eigenaar van de club denkt dat het om een gerichte actie gaat... want het is niet voor het eerst dat Vandalen de boel vernielden. Eerder werden al stoelen in de fik gestoken en ramen ingegooid. En even spontaan een happy uit eten zit er in Amsterdam niet meer in. Volgens AT5 is het drukker dan ooit bij restaurants in de stad, merken ook deze Amsterdammers. Gaat u vaak uit eten? Eh, de laatste tijd wat minder, maar toch eh, ja, af en toe nog wel. Ja. Lukt dat dan ook zonder reservering? Eh, nee, dat gaat niet meer. Ja, jammer voor de mensen die vaak spontaan uit eten gaan dat het moet. Maar voor mij maakt het niet zoveel uit omdat ik niks, niks meer spontaan doe in mijn leven. In sommige restaurants zijn er inmiddels lange wachtlijsten voor een plekje... maar er zijn ook een boel restaurants die juist niet meer werken met reserveringen. Krijg je nog het weer? Bewolkt met af en toe een zonnetje. Temperatuur maximaal 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon met af en toe een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.